spoedige start. Joris Stubenitski met het NOS-journaal. In Amstelveen is gisteravond op straat een vrouw doodgeschoten. Voorbijgangers zagen haar liggen. Een paar straten verderop werd een brandende auto gevonden. De politie houdt rekening met een liquidatie. Volgens de krant Het Parool is de vrouw een vriendin van een kopstuk uit de Amsterdamse onderwereld. De man zou een grote rol spelen in de organisatie van de gedode topcrimineel Gwenette Marta. De politie wil hier geen commentaar op geven. Na de liquidatie is er nog niemand aangehouden. In de Amerikaanse staat Maryland is een privévliegtuigje op een huis neergestort. Daarbij zijn zes doden gevallen. In het huis kwamen een vrouw en haar twee jonge zoontjes om het leven. Hun houten huis stortte in en vloog in brand. De andere doden zijn de drie inzittenden van het vliegtuig. Het is onduidelijk of Onno Hoes burgemeester van Maastricht kan blijven. De fractievoorzitters van de gemeenteraad hebben achter gesloten deuren over zijn positie vergaderd, maar wilden na afloop niets zeggen. Hoes kwam vorige week in opspraak door contacten met een jonge man. Eind vorig jaar was er een soort gelijke affaire rond de burgemeester. Toen beloofde Hoes beterschap. In het centrum van Berlijn is een man om het leven gekomen door een val uit een reuzenrad van 60 meter hoog. Het ongeluk gebeurde op een kerstmarkt in de buurt van Alexanderplatz. Of de man is gesprongen wordt nog onderzocht. De kerstmarkt ging na het ongeluk dicht. Ambtenaren van de gemeente Utrecht kunnen moeilijk wennen aan het nieuwe stadskantoor. Uit een enquête blijkt dat meer dan de helft moeite heeft met het vinden van een geschikte werkplek... en veel mensen het rumoerig vinden. Het kantoor ging twee maanden geleden open en heeft vooral flexplekken. De Centrale Ondernemingsraad vindt dat de inrichting van het nieuwe stadskantoor van Utrecht snel moet worden aangepast. Het weer, buien met kans op hagel, natte sneeuw of onweer. De temperatuur daalt vannacht tot dicht bij het vriespunt en er is kans op gladheid en op mist.